12 uur. Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde volgens de politie op de Grote Marktstraat... vlakbij warenhuis Hudsons B. Volgens de politie zijn alle drie de slachtoffers minderjarig... en inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Een woordvoerder van Hudsons B zegt dat jonge vrouwen op straat waren gestoken... en in paniek de winkel inrenden. De aanleiding is nog onduidelijk. De verdachte is nog niet opgepakt. Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Bouterse veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat is gelijk aan de eis. Volgens de krijgsraad is hij medeschuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Hij zou zelf niet hebben geschoten, maar was er wel bij. Destijds was Bouterse legerleider en heeft hij zijn betrokkenheid altijd ontkend. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de 15 slachtoffers zijn blij met de veroordeling. De advocaat van Bouterse kondigde aan dat hij in beroep gaat. Als het tot een arrestatie komt, zal dat pas na het hoge beroep zijn. De overheid heeft twee ludieke awards gekregen van privacywaakhond Bits of Freedom. Zowel minister Dekker als het fraudeopsporingssysteem Siri ontvingen beide een Big Brother Award. Minister Dekker krijgt de publieksprijs voor zijn plannen om datasets te koppelen en betaalprofielen te maken om te zien of mensen een schuld kunnen betalen of hulp nodig hebben. De award van experts ging naar Siri, het systeem risico-indicatie waarmee de overheid fraude opspoort door allerlei gegevens van burgers te koppelen. Siri is erg omstreden omdat het vooral mensen met weinig geld en een migratieachtergrond zou discrimineren. Leonid Sloetski stapt op als trainer bij Vitesse. En dat maakte hij vanavond bekend nadat de Arnhemse club met 3-2 had verloren bij Herenveen. Het was de vijfde nederlaag op rij voor de Arnhemmers. Sloetski was sinds maart vorig jaar in dienst bij Vitesse. Het weer wordt geleidelijk droog. Aan de kust blijft nog wel een bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur dan tot rond het vriespunt. Morgen aan de kust ook nog wat buien. Verder wordt het droog en zonnig bij een graad of 6, 7. Zondag meer bewolking en hooguit 5 graden.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 Letting her know she's appreciated. So after nigga love it or hate it. Don't procrastinate, baby bite the bait. my line, tough like a heavyweight. And i show you a good time and that I'm just kicking a rhyme. I gotta get. Come on, baby. satellite. Satellite. When you can listen to Happy and Heavy for free. Yeah. We are Dance Radio. The love shot Shoot me with that potion Give me love and devotion Give me sex appeal Give me something real Yeah, you love me, cut me up inside.